Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op 25 november wil het hoger onderwijs alsnog gaan demonstreren tegen de bezuinigingen van het kabinet. Eigenlijk was er vandaag een grote landelijke actie in Utrecht, maar die ging niet door omdat er signalen waren dat pro-Palestijnse betogers die actie zouden willen overnemen. De nieuwe demonstratie over anderhalve week die staat gepland op het Malieveld in Den Haag. En dat betekent trouwens niet dat er vandaag niks gebeurt. Want in Utrecht zijn alsnog meer dan duizend actievoerders op de been. En ook in onder meer Leiden, Tilburg en Nijmegen zijn mensen de straat op gegaan. De hele gemeenschap staat hier om te zeggen... deze eh, bezuinigingen zijn een heel slecht idee. Als onderwetenschap is er geen vooruitgang. Op zo gaan! De menselijke resten die zijn gevonden in een huis in Herugewaard... zijn inderdaad van de bewoner die daar drie jaar geleden vermist raakte. De politie denkt dat Albert Visser van 67 om het leven is gebracht. Een man van 31 is verdacht in de zaak... en dat is mogelijk de zoon van de overleden man. Op Schiphol is een man opgepakt die boten en buitenboordmotoren zou hebben verkocht aan mensensmokkelaars. De man van 44 kon worden gepakt door een samenwerking van Nederland, België en Engeland. En hij wordt nu overgeleverd aan justitie in België. En de locatie en de kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol zijn bekendgemaakt. Voor het 25e seizoen trekt het programma naar Cambodja. Wie is de Mol bestaat al 25 jaar. Maar dit hebben we nog nooit gedaan. Wat? Dit programma is zo slecht voor je hoofd. Trust. Dit spel is helemaal mindfuck. Wat ze precies voor de allereerste keer gaan doen, dat is nog niet duidelijk. Het is wel het allereerste seizoen dat gemaakt is door een nieuwe regisseur. Onder andere Bridget Maasland en Sam Hagend doen mee. Net als mijn NWS op 3 collega Sophie Frankenmolen. Wie is de Mol is vanaf 4 januari te zien.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 De politie heeft twee Polen aangehouden in verband met de dood van een wielrenner vannacht in Smilde in Drenthe. Mogelijk zijn zij er vandoor gegaan nadat ze de man van 60 hadden aangereden. Op Schiphol is gisteren een man opgepakt die boten en buitenboordmotoren zou hebben geleverd aan mensensmokkelaars. De man van 44 wordt overgeleverd aan België. De noodverordening in Amsterdam wordt niet opnieuw verlengd. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de raad. Wel blijft de hele stad tot komende maandag 12 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het weer, morgen is het opnieuw bewolkt en dan valt lokaal wat motregen.